Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Een interview met de leider van actiegroep Farmers Defence Force... leidt tot afkeurende reacties. Voor Mark Mark van den Oever suggereerde in de Volkskrant... dat veel meer boeren naar het huis van stikstofminister Van der Wal kunnen komen. Justitieminister Gos noemde dat intimidatie. Fractievoorzitter Van de Plas van de Boerburgerbeweging ondersteunt geen acties... waar mensen thuis worden opgezocht. De Duitse politie onderzoekt vermoedelijke oorlogsmisdaden... gepleegd door Russische militairen in Oekraïne. Honderden tips en aanwijzingen van Oekraïense vluchtelingen... die naar Duitsland kwamen, worden onder de loep genomen. Op basis van hun getuigenissen gaat de politie op zoek naar aanvullend bewijs. In Duitsland kunnen sommige zeer zware misdrijven... die in andere landen zijn gepleegd, voor de rechter worden gebracht de tweede avond van Pinkpop heeft Jan Smeets afscheid genomen als directeur van het festival. Vlak voor het optreden van Pearl Jam scandeerden 70.000 bezoekers Jantje bedankt. De 77-jarige Smeets was zichtbaar geëmotioneerd door het eerbetoon dat hij samen met zijn vrouw in ontvangst nam. De oprichter van Pinkpop kondigde twee jaar geleden zijn vertrek al aan, maar door corona werd zijn afscheid in Landgraaf uitgesteld. En Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Canada vanaf pole position. Hij zette vanavond tijdens de kwalificatie in Montreal de snelste tijd neer. Ondanks de hevige regen op het circuit. Bij de race morgen zal Verstappen waarschijnlijk weinig last hebben van zijn concurrent Charles Leclerc. Die start als laatste. Leclerc kreeg eerder een gidsstraf van 10 plaatsen... omdat hij voor de derde keer dit seizoen nieuwe onderdelen nodig had voor zijn motor. Het weer, het koelt vannacht af naar 12 tot 15 graden. In het zuidoosten blijft het nog iets langer warm. In het noorden kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen bewolkt, soms een lichte bui en een stuk frisser. Het wordt 16 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon.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 She's a 90s supermodel uh, Way back in high school when she was a good Christian I used to know her, but she's got a new best friend A drag queen named the Virgin Mary takes confessions She's a 90s supermodel Yeah, she's a master parties.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 Have you ever felt like being somebody else? Feeling like that mirror isn't good for your health. Every day I'm trying not to hate myself, but lately it's not hurting like it did little bit. Love me more. I'm gonna try to love me more.